Mark Visser met het NOS-journaal. 40 burgers in koele bloeden vermoord, zeggen tegenstanders van het regime van president Assad. Onafhankelijke bevestiging van het dodental is niet te krijgen. In de noordwestelijk gelegen stad Idlib zouden zo'n 25 doden zijn gevallen bij een militaire aanval... die erop gericht is het verzet te breken. Afgelopen weekend leidden gesprekken tussen VN-afgezant Kofi Annan en Assad niet tot een overeenkomst over een wapenstilstand of het toelaten van hulpverleners. In de Gazastrook zijn bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen zeker drie Palestijnen gedood. De Israëlische aanvallen volgden vanochtend beschietingen vanuit de Gazastrook. Volgens de Israëlische politie waren er 16 raketten neergekomen in de buurt van scholen. In de scholen waren nog geen kinderen aanwezig. De Israëlische reactie was gericht op wapendepots, zei een Israëlische legerwoordvoerder. Sinds vrijdag is het door onrustig in het gebied nadat Israël vrijdag een Palestijnse militant had gedood. Bij beschietingen over en weer zijn sindsdien 21 Palestijnen gedood en twee Israëliërs gewond geraakt. Een man die bekend staat als de Damschreeuwer is gisteravond opnieuw opgepakt. Volgens de politie gedroeg hij zich vreemd bij het Concertgebouw in Amsterdam... waar koningin Beatrix later die avond een concert zou bijwonen. Beveiligers herkenden de man als degene die twee jaar geleden bij de dodenherdenking met een schreeuw paniek veroorzaakte op de Dam. De politie besloot de man op te pakken vanwege zijn geschiedenis, zijn gedrag en het koninklijke bezoek van die avond. Na een paar uur werd hij vrijgelaten. Tot besluit het weer. Het is zonnig, alleen in het noordoosten en oosten wat bewolking, bij een graad of 13. Ook morgen een mix van wolken en zon en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. E de A12 Utrecht richting Den Haag is dicht tussen Blijswijk en Zoetermeer Centrum. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens.